Het gebeurde allemaal vanochtend. De vermoedelijke dader is opgepakt en de politie heeft ook een wapen in beslag genomen, hoorde verslaggever Mustafa Margadi. Ze zeiden ook dat het om een 38-jarige man gaat. Dat is het enige wat zij over de identiteit willen vertellen. Eh, maar het AD meldt op basis van goed eh, ingevoerde bronnen dat het zou gaan om John S. uit Oud-Ablas. Staat bekend als een eh, man die verward zou zijn, vaker overlast heeft veroorzaakt. Geen justitieel verleden verder, maar wel ja, iemand die ze, die ze dus kenden bij de politie. In Heerlen in Limburg is een lichaam gevonden in een ingestorte tunnel. Volgens de politie was die met de hand gegraven. De politie onderzoekt nog hoe de tunnel kon instorten en wanneer dat is gebeurd. Een deel van de tribune in het Vitesse-stadion blijft dit weekend leeg. Onderzoekers twijfelen of het deel veilig is en daarom mag het even niet gebruikt worden. Voor de supporters, supporters maakt het trouwens niet veel uit, want zij krijgen een ander stoeltje in het stadion. En de Giro d'Italia is van start. De komende drie weken wordt er weer druk gefietst in Italië. Al startte de koers vandaag in Hongarije. Het belooft een spannende editie te worden, ook doordat een aantal grote namen er niet bij is. De Nederlander Mathieu van der Poel doet wel mee, net als de man die de Giro alles won. We hebben natuurlijk ook Tom Dumoulin, van wie je niet weet wat je daar nou van moet verwachten. Dus eh, er zijn wel wat favorieten. Ja, de echte grote namen, als het om klassementswerk eh, gaat natuurlijk, die zijn er eh, niet bij. Geen Pogacar, geen Roglic, ook natuurlijk geen Bernal, want die herstelt nog steeds van die verwondingen na die aanrijding op de training. De eerste etappe van de Giro gaat over 195 kilometer van Boedapest naar Visegrad in Hongarije. En ze zijn nu ongeveer halverwege. Het weer, is op de meeste plekken zonnig, staat niet veel wind en het wordt overal rond de 20 graden. Morgen eerst wat regen, smiddags weer meer zon en dan temperaturen van 15 tot 20 graden. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de A7 Heerenveen richting Hoorn... tussen Brezandijk en Den Oever 3 kilometer met 10 minuten oponthoud... door een auto met pech op de A9 Amstelveen-Alkmaar... tussen de knopen de Raasdorp en Vels een kwartier vertraging.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 I wanna start a fight fight. Na, na, na. do, I will do it for you, whatever you want me to be. I will be what you need. listen, I live it ocean company even when you lie hiding from something but you catch me by surprise and I don't wanna.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 Ik heb naar je verlangd. Kus me overdag en geef me vuur in de nacht. ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM This is the Heartbreak Hotel This is the Heartbreak Hotel This is the Heartbreak I never want to hear the things they gotta say. I found everything I need. I never wanted any more than I can see. I only want you to believe. If it's wrong to tell the truth, what am I supposed to do? break my spine If it's wrong to do what's right I'm prepared to testify try to tell me how we treat you isn't bad. I need you back in my life. I never wanted just to be the other guy. The other guy. I never want to live a lie. If it's hard to tell the truth, what am I supposed to do? speak my mind.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 Is it me or is the band getting bigger? Is it me or is the band getting bigger? Is it me or is the band getting bigger? between bars. On drums, Martin, drums, Martin, drums, mums, the Pope. Both the Pope. On bass, no. On baseline, Martina Nanny's Annie's come. On baseline, no baseline, I'll see it. no. On baseline, Martina Nev... Nev... Uh, okay. Married. Here I am, Denisha, she get married. Here I am, married. Here I am, married.